wil zitten op het podium, want die kan niet staan. een En dan moet de microfoon even worden bijgesteld. De volgende dichter, uh, eh, Aja Waalwijk ken ik eigenlijk al als stadskind dat ik hem zag lopen als, uh, als bonte vogel. <coughs> ik denk, wat een interessant persoon is dat. En toen kwam ik hem weer tegen en met poëzie, met woorden. Op het Waterloopplein, de kinderkeet van Kokkie, eh, jouw krater, jouw eh, galeriekrater, gemaakt op het de Nieuwmarktbuurt de Pleinwerker, het Zebrahuis, de Etna, eh, Zaal 100. Uh, eh, Aya die doet elke maand dichters in Zaal 100. Elke don derde donderdag van de maand is poëzie in Zaal 100. Aya heeft ontzettend veel teksten gemaakt, altijd voor het ballonnenfeest. Heb van het ballongezelschap lange reizen gemaakt met de ballonbus. Nou, hij is een, eh, eigenlijk op zichzelf heel bescheiden, maar een, eh, ja, wat mij betreft alvast een levende legende. Eh, herpak je na deze vleiende woorden. Mijn oude buurman uit het Zebrahuis, mijn goede broeder, Aja Waalwijk. Dankjewel, Diana. Ik ga ehm, niet in het Frans, zoals... Mijn voorgangster. Maar in het Engels. En eh, ja, uiteindelijk, je blijft een Nederlander. Dus je vocabulaire in het Engels is relatief beperkt. En het heeft toch soms, denk ik, ook zijn voordelen. Want dan ben je gewoon rechter voor zijn raap dan in het Nederlands. Op de een of andere manier. Hoewel dat laatste natuurlijk ook relatief is. Ik doe twee teksten. Ik zal het niet te lang maken. De eerste heeft als refrein Living in the Robot. De eerste keer vier keer, daarna acht keer en daarna zestien keer. Dus als jullie zin hebben om dat mee te gaan zingen als koor, meer dan welkom. Living in the Robot. I watch Big Brother, the one-eyed king. his hypnotizing eyes absorbing me. I spy the Cyclops' mind consuming life. In this autistic paradise, a silent witness wonders what am I up against? What wraps me up? Living in the robot, the telly feeds the program. Living in the robot, the network is a web. Living in the robot, tuned in on the system. Living in the robot, consuming itself to death. Playing the invisible role He's got the whole world in my head. His cosmic backing satellites, his overall picture, my spirits of time, spanning the scope with fake moral codes in this global ghetto of united destiny. Wars are logic. I don't fit being part of it, life goes over me. Living in the robot, you are what you see. Living in the robot, mirrored by TV. Living in the robot, a conditioned psychosis. Living in the robot, the vital prothesis. Living in the robot features overpopulation. Living in the robot, the mother with the beard. Living in the robot, patriarchal crimes. Living in the robot, sex hate, genocide. The father landed on Mother Earth, bringing forth a master plan, an ancestor's present, fate, shaping the slave in the brain of the ape man, the beast of work for the social engineer, as a computer spat in the culture factory, one has to bleed for money, chained to the meat machine living in the robot colonies of clones, living in the robot in narcissistic narcosis, living in the robot, the characters act, living in the robot, echoes of an ego, living in the robot, disciples of discipline, living in the robot macho machines living in the robot religions, legions living in the robot genesis genes, living in the robot recreated creation, living in the robot doomsday domestication, living in the robot the planet is planned, living in the robot Spent till the end. Living in the robot, his story is history. Living in the robot, the deadline of God. Living in the robot, the myth incorporated. Living in the robot, the robot is the plot. is geen vrolijke tekst, hè? It's also not poetry. It's a scream. I am the voice in your head. Did you hear what I said? I am the voice in your head. I'm so glad we met. I can make you groove. I can make you sweat. I can attain any effect. I can make you happy, happy, happy, happy. I can drive you mad. Are you plugged in? I'm gonna take you out. Guess my thoughts. I'm a psychonaut. I think it's dull, the same skull. I'll take yours to look through. Put your brain on the track, interact with who is next. Treat every moment as it were your last. Treat every moment as it were your last. Make the engines roll. The mind is in control. To feed your feeling your very soul. I am the voice in your head. I can make you happy. I can drive you mad. Talking like a rattlesnake, I care for your brain. That's how I entertain. I am here to take you away to work on your nerves so you don't feel the pain. See me with both our eyes totemized idolized. I am your favorite. Parasite. Don't panic. Don't panic. Be organic. Be organic. Let yourself go. Be organic as the flow. Be organic. Animate your soul. Where I lost I gained connections. Where I lost body, I gained space. I'm another man with your face. Your brain is my stage. There I take place. I am the voice in your head. I can make you groove. I can make you sweat. I can attain any effect. I can make you happy. I can drive you mad. I can make you happy. I can drive you mad. All we need is rhythm of beat to be as natural as a man can be. An instant flowering reality, an instant action symphony. I am the noise in your head. I am the noise in your head to make you happy or drive you mad. I can drain your brain. I can drive you sane. I ain't you glad we've met? I'm so glad we met. So be glad, be glad, be glad. Everybody, be, be glad, glad, be glad, be glad. Dank jullie wel. <laughs> Is dat oké? Ja, hij is ja, goed. heel mooi. hè goed, man. Oh, ja. dan moet de microfoon oh, weer... ja? Yvonne. Kan je me horen? Ja, hè? Ja, voorzichtig. Oké. Jezus, ik moet even bijkomen. Nou, ja. Van... Oh, doe die snel Ah, ja. Oeh, wat... Wat... Ja. Het is niet een kwestie van goed, maar wat voelt dat goed? Eh, oké. Maar dat vind ik trouwens niet alleen van... Ah, ja, van de vorige dichters de power die ze allemaal hebben is uh, poepoe. Fantastisch. Oké, eh, ik moet het niet vergeten natuurlijk, ik moet nog iemand aankondigen. Tim Koorn. Kom er maar bij, staat alles al goed, Tim. Eh, Tim Koorn, dat is eigenlijk, ja, ik, hij, hij oh, speelt gitaar. Maar hij maakt hele ge liedjes, geestige liedjes, die mij enorm aanspreken. En nog iets spreekt me aan, ik kom uit Arnhem, maar daar kom ik ook vandaan. Dat is natuurlijk terzijde. <laughs> maar uh, Tim Koer, ja, je moet hem gewoon horen. Hij heeft nog een beetje iets onzin opgeschreven waar ik totaal niets van begreep. Als een soort biootje. Nou, wat schrijft hij dan? Moet je echt, echt, echt horen. Even zoeken nog. En dan heeft een... Ja, dus we moeten dus... Hij schrijft kokosbrood. Je moet er maar van houden. Eh, daar moet je dan echt van houden. Ik weet echt niet wat hij daarmee bedoelt. Verwachte teksten over goudvissen. Nee, nee stickers. En Guus Meeuwis. Een aaneenschakeling van de belachelijkheden des levens. Waarbij het kneuterige op een voetstuk wordt geplaatst. Nou, dat klinkt verdomde interessant. hè? Tim Koorn! Hallo vrienden. <laughs> Wat een gezelligheid. Zo, alles doet het nog, dat is fijn. we zien, ja hoor. Ik hoor mezelf redelijk prima. Het gaat de slechte kant op met mijn pessimisme. Wanneer het glas half leeg is, smijt ik het niet kapot. Mijn leven lang had ik de meest cynische kijk. Of ik was gerustgesteld, of ik had gelijk. Maar het gaat niet meer zo goed met mijn pessimisme. Ik wist niet echt waar dat vandaan kwam, dus ik ging naar de dokter ermee. Hij vroeg me met een trillende stem: Krijg je wel te weinig vitamine? Maar ik kom vaker buiten, ik kan planten haast herkennen met een naam in het Latijn. Dat dus is een bellis perennis, ik ben klaar om bloemist te zijn. Ik zeg ook vaker goeiemorgen, goedenavond weer wat minder. Ik maak wat vaker foto's van mijn vrienden voor hun Tinder. Als je tandpasta residu in je mondhoek hebt. Nou, nou, nou, nou, nou dan zal je het weten. De toekomst is al lang niet meer mijn hoofdantagonist. Ik kijk door een roze glazen bol in plaats van de doorzichtige kist. Ik ben niet meer veroordeeld tot voorwaardelijk verdriet. Ik droomde ooit dat mijn verlatingsangst mij verliet gaat steeds slechter met mijn pessimisme. Het heeft geen zin, de zin niet in te zien. Je wordt geketend aan de keten. thanks. Dit is er een over eh, ongevraagd advies ontvangen, in het bijzonder op familieverjaardagen. Voldoe je aan de inkomenseis? Heb je al je caravan rijbewijs? Heb je een hypotheek? Heb je een jubelton? Heb je zo'n bakje voor je vogels hangen op je balkon? Weet je al of je kinderen wil? en hoeveel je er wil. En wanneer je ze wil. En welke, welke namen? Welke, welke namen? Nee, die vind ik niet zo leuk. Ik heb persoonlijk al mijn spreadsheet klaar. Ik heb mijn doelwit in het vizier. Ik ben de leider van het klassement, maar ieder zijn eigen manier. Je wil je ongeadresseerde druk weer kwijt, dat lijkt me niet geoorloofd. Ik ga een nee, nee sticker laten tatoeëren op mijn voorhoofd. Wanneer gaat eigenlijk je trein? Ik dacht dat dit gezelliger zou zijn. Ik ga een nee, nee sticker laten tatoeëren op mijn hoofd ik zou er wel even naar kijken. Ik zou het wel eventjes vragen. Ik zou maar even voor de zekerheid. Ik zou niet te veel gaan klagen. Hoe jong wil je blijven? En hoe oud wil je worden? Heb je testament testamenten? Heb je dat op orde? Heb je al een dwergkonijn? Heb je dubbel glas? Heb je een dikke trui? Een korte boek? Heb jij een tussenjas? Wat is je bruto waarde binnen deze maatschappij? Ratatatata, heb je even voor mij? Wil je ongeadresseerde druk weer kwijt? Dat lijkt me niet geoorloofd. Ik ga een nee, nee sticker laten tatoeëren op mijn voorhoofd. Wanneer gaat eigenlijk je trein? Ik dacht dat het gezelliger zou zijn. Ik ga een nee, nee sticker laten tatoeëren op mijn hoofd. laat een weer tatoeëren op mijn hoofd. Ik ga een nee, nee sticker toe weer op mijn hoofd. Dankjewel. Dit is een hele korte, gaat over een hobby die heel veel vaders in Nederland ontwikkeld hebben zo'n tien jaar geleden. Zijn er vaders in de zaal? Ja. <laughs> ja, toch wel. Ik zie iemand. Yes, twee vaders. Shout out. Nou, eh, dit is voor de vaders. Vroom, vroom, Max Verstappen. Vroom, vroom, Max Verstappen. Snelle man in een snelle auto. Kijk hem gaan, ik mis mijn jeugd. Max Verstappen. Thanks, dat was Max Verstappen. laatste eh, die ik ga doen is eentje. Ik heb een jaar gewerkt, eh, niet heel ver hier vandaan, bij een social media bureau. Nou, dat klinkt meteen al vet. Eh, leukste jaar van mijn leven. daar gaat dit liedje over. Thanks voor het luisteren. En ja, hopelijk blijven jullie zitten. In plaats van dat jullie massaal opstaan, zou het zijn. Zou echt mijn ego krenken. Dus mijn lot ligt in jullie handen. Welkom in de business. Bij ons ga jij het maken. In de kantine kan je koffie halen. Wij zijn net een familie. Hier ben je op je plek. Professionele speeltuin. Ik doe je van de glijbaan, doe je van de glijbaan. Aanpoten baby, aanpoten baby, het is aanpoten baby. Aanpoten baby, het is aanpoten baby. Aanpoten baby, het is aanpoten baby. Aanpoten baby. Wij zijn een heel hecht team. Wij zijn een heel hecht team. ze werkt hier al 40 jaar. Uh, als jij zoekt is ze even roken. In de pauze komt ze naar je toe en stelt ze je persoonlijke vragen. Maar wil je geen kinderen of kun je gewoon niet zwanger worden? Dit is Mike. Mike werkt op een andere afdeling en als hij in de gang tegen je opbotst, gooit hij zijn handen omhoog en roept hij... Dat was een ongeluk, dat was geen mythe! Dit is Jacob! Hij is onze CEO! En hij heeft zin in een espresso. Wij zijn een heel hecht team! Kan je eerder komen? Kan je langer blijven? Kan je op de kaart voor Emma schrijven? Tot wat later in, tot wat eerder uit. Blijf scherp, werk snel en denk vooruit. Dat is wel sociaal, is gewoon collegiaal. Het is de passie voor het vak, dat is waar ik je voor betaal. het is aanpoten baby, aanpoten baby, het is aanpoten baby, aanpoten baby, het is aanpoten baby, aanpoten baby, aanpoten baby, aanpoten baby, het is aanpoten baby, aanpoten baby, het is aanpoten baby, aanpoten baby, het is aanpoten baby, aanpoten baby, aanpoten baby, aanpoten baby, het is aanpoten baby, aanpoten baby, het is aanpoten baby, aanpoten baby, het is aanpoten baby, het is aanpoten baby. Dank jullie wel. Naam naar mijn hart. Zij eh, maakt het niet moeilijk en ingewikkeld. Wat je hoort is wat ze bedoelt en wat ze zegt. Ze maakt eh, eh, sonetten geschreven, want dat is makkelijk. Dat kun je namelijk in 14 regels doen. In misschien een sonette. dat klinkt best wel ingewikkeld. Nou, Erna Amoraal die kan dat allemaal. En die is daarna het vrijere versen gemaakt. Maar het, het mooie, het simpele is, maakt zij sonetten, dan heet haar bundel Sonnet geschreven maakt zij gedichten op de pont, omdat ze vanwege de werk de hele weer moet over de pont. Uh, eh, ben hier in Amsterdam natuurlijk. En uh, dan gaat ze over het ei en haar bundel heet dan Fairy Tales. Eh, heel duidelijk. ik leerde haar kennen bij Café Elders en kom haar af en toe tegen op het einde van de wereld. En hier is zij terug bij het woord in Ruigoord, Erna Amaraal. Ouder worden is niet voor zwakkelingen. Ouder worden is niet voor watjes. Op een dag word je wakker en je realiseert je dat je jeugd weg is, maar ook je onzekerheid, je behoefte om te behagen, je willen aanpassen aan de ander. Het hoeft niet meer. Het tempo is trager, ik loop langzamer. De wereld om me heen gaat harder. Geen haast. Morgen is er weer een dag. De mensen in mijn nabijheid koester ik. Ouder worden betekent ook loslaten. De ander niet willen veranderen. Ontdekken dat mooi zijn niet is enkel je uiterlijk. De schoonheid is het verhaal van het leven. Wat we in ons meedragen. rimpels. Ik volg de rimpels bij je ogen. De fijne kraaienpootjes op de hoek, de lachlijnen die ik nu zoek, de lijn van mededogen. De rivieren van de tijd staan in je gezicht gegroefd. Het maakt je niet bedroefd, maar luchthartig bevrijd. Altijd zien anderen jou jong. Ik hou van die klare lijn bron van leven en oorsprong. Het openbreken met een lach, vervloeien van kleine banen. Ik kus je deze nieuwe dag. Ik zag zo even allemaal vlinders vliegen. En nu we weten dat Hansen niet meer is, dan heb je soms bij mensen die er niet meer zijn, dat je denkt dat je ze toch even ziet. Sporen in het licht, verstrooid gevangen in de bomen, vleugels in mijn dromen, een vlinder of libelle allicht. Vertel mij hoe het gaat, vermomd als liefheersbeestje of mot, witte vlinder, blij en zot vloog zomaar langs op straat? Zou je knipperen in het licht of zweven in de lucht, waaien langs mijn gezicht? Ik herken je in de struiken, een silhouet vluchtig voorbij, een vleugje geur ruiken. Ik hou van de zee. De zee die pakt me, die neemt me, die gooit me alle kanten op. Ik ben slechts een speelbal. Tussen de golven gewoon zwemmen lukt niet. De zee bepaalt de koers. Ik duik in de golven, kiep om en kantel. De oceaan wint en ik ben weer kind. En de plooien in het zand, sporen van een waterstroom. Ritmisch getekend monotoon, een nieuw ontgonnen land. Met één golf dus de lijnen uitgeweest, vager en vervaagd. Veranderd ongevraagd, maar niemand die het mist. Het zoute zeel te ruiken, geluiden die bulderen grommen, ruimte beweging gaat ontluiken. Kleuren in vele tinten, blauw, zwart, violet glinsterend. Lieve zee, ik hou van jou. De laatste resten vakantiekleren die hangen wapperend aan de lijn. Opbollend, verhalend, vrolijk zijn, kriskras kleuren, het kan men niet deren. Die ruitjesbroek die hoorde bij de stad met een Magiato in een te kleine kop. Iets te weinig, maar de smaak was top. Heerlijk in het centrum, samen op pad. De jurk droeg ik in de stoomtrein, grote wolken waterdruppels omhoog. Wat was de hemel, blauw en droog hier reizen was reuze fijn. De was is binnen, nu druppels aan de lijn. Ze vallen naar beneden, ik mijmer in het heden. Ik wil weer op vakantie zijn. Er moeten meer vrouwen komen. Vrouwen die opstaan. Opstaan tegen geweld. Opstaan voor reden. Opstaan voor vrede. Opstaan voor elkaar. Opstaan voor samenwerking. Opstaan en luisteren. Opstaan en leiding geven. Sturing aan hen die zweven, drijven. Ik roep u, moeder aarde, godin van zon, maan en licht. Vind bruggenbouwers, beschermers, zaaddragers, verbinders, handelingsbekwamen. Zoek mensen die niet vanuit individu, maar werken vanuit samen, schouder aan schouder. Niet de grote ego's, de bemoeizuchtigen, de grote monden die alles zeggen zonder respect en mededogen. De komma-neukers. Roep de wijzen die weten. Ik heb een droom. Laten we positieve zaden planten. Ik roep u, Moeder Aarde, voor meer menselijke mensen die opstaan voor reden, opstaan voor vrede, opstaan voor elkaar, opstaan voor samenwerking, opstaan en luisteren. geweldig. Eh, en de liefde voor het leven, weet je, en voor dingen. Echt gewoon ontzettend menselijke mensdichter. Ze schreef, eh, ik had het over Hans Plomp. En toen schreef, had ze ook zo'n mooie opmerking. In woorden verbonden. In woorden verbonden. Oh, dat, dat vind ik mooi laatste. Les Best. Oh ja, Oké. Okay. Stef Wouters. Stef Wouters, die is in de loop van, eh, nou ja, 15 jaar of 20 jaar, ik weet het niet eens meer, hier onze gast geweest. Eerst als de dodende dichters. En later moest hij alleen verder gaan en eh, ja, op zijn hele eigen manier. Want hij brengt je, weet je, ik heb met hem het gevoel, op een gegeven moment was ik in de kerk en ik was aan het luisteren naar hem. En het was net even uit de tijd werd geplaatst. Zo van, bijna van I'm sitting in the cosmos, zou Johnny zeggen. Weet je? Het is ontzettend, uh, ja, Stef Dus je moet hem gewoon horen, je moet hem voelen, je moet hem horen. En wat ik ook heel mooi vond, en dus is terzijde. Eh, ik zag was geleden een filmpje op Facebook van Stef. En eh, hij had het graf van Hans Plomp bezocht, een tijdje geleden. En hij had ook een trommel bij zich. En dat eerbetoon aan Hans en de liefde. Want dat vind ik van iedereen die hier vanmiddag heeft opgetreden. En waarschijnlijk ook het publiek. Eh, die, die liefde. En vooral ook de liefde nog steeds voor Hans, die er niet is, maar toch ook weer wel is ja, ik had eerst een gedichtje willen lezen van Hans, maar ik vind dat ik veel te veel tijd in beslag neem. Stef woord, klank, ritme en een gigantisch oergevoel. Reis ik af naar mijn innerlijk doel. Tja. Zo word ik daadwerkelijk mezelf. Stroomt er passie door alle genen en dicht ik mijn binnenwereld naar buiten. Door mezelf te uiten. Zodat alles vrij wordt. Vrij. Vrij in het voelen en denken. Vrij om los te laten. Vrij van al het haten Vrij om uitbundig te spacen, yeah. Vrij om door ruimte en tijd heen te racen. Zonder te worden geflitst, overigens. Vrij om expressie te laten reizen. Door de vrijgemaakte geest. Vrij in het bedaren van het innerlijke beest. te gaan in een vastgeroeste stroom, maar zelf iets ervaren, ontdekken of scheppen in grenzeloosheid. Vrij om onnodige lusten voor goed te laten rusten in de passie van het heden. Vrij in alle vrijblijvendheid. Om nieuwe dimensies te betreden. Ja, als ik hier kom, dan ben ik altijd weer aangenaam thuis. In dit kosmische lek vol ware dromen. En al die ware dromen laat ik stromen. Af en aan, in en uit, door en door, stromen mijn dromen uit alle lagen. En in vele vlagen van duisternis naar licht. Af en aan, in en uit, door en door. Af en aan, in en uit, door en door. Stromen mijn dromen als metaforische fantomen. Ongekuist, gestructureerd, bombastisch, elastisch, fragmentarisch, diepgaand, oppervlakkig, onthullend en met menig leegte vullend. Laat ik zonder te schromen al mijn dromen stromen. Van duisternis naar licht, in een tijdloos evenwicht. Af en aan, in en uit, door en door. Af en aan, in en uit, door en door. Af en aan, in en uit, door en door stromen mijn dromen. Ja. Zelf ben ik ook wel een uh, dagdromer. En als ik dan aan het dagdromen ben, dan gaat mijn dagdroomniveau Omhoog, omlaag. Soms vlug, soms traag. Zwevend door het niets. Met altijd wel iets dat je vasthoudt, loslaat of laat staan. In de dagelijkse waan. omhoog, omlaag. Soms helder, soms vaag. Dolend in dromen, zonder te schromen. En waarin van alles mag, in de waan van de dag. uh, laatst een moment. Ik wilde gewoon iets schrijven, een tekst. Maar ik wist helemaal niet wat. En er kwam ook helemaal niets in me op. Dus wat deed ik? Handen voor de ogen, pen in de hand, prikken in de krant. En toen kwam ik op het woord niets. En ja, dat resulteerde in het nu volgende. Van alles wat op je pad, maar toch ook weer niets. Alles niets. Tja, ook weer iets. Iets om mee bezig te zijn. Iets om vast te houden, los te laten, weg te stoppen. Iets wat niets zeggen kan zijn. Of juist veelbelovend. Vooruitstrevend en springlevend. Iets om voorop te staan, iets om te laten gaan, zodat er niets overblijft. Want ook niets is iets, maar toch ook weer niets. Niets, niets, niets, niets, niets, niets of zoiets. hou erg veel van reizen. Vooral ook reizen in mezelf. En soms, soms reis ik wel eens af. Soms blijf ik waar ik ben. Soms openlijk, soms gesloten. soms dichtend naar een opening. Soms schetsend met geluid. Soms swingend zonder woorden. Soms reis ik wel eens af. Soms blijf ik waar ik ben. Soms stijgend in mystiek. Soms dalend naar wat leegte. Soms zwevend door het al. Soms toont in vrije val. Soms reis ik wel eens af. Soms blijf ik waar ik ben. Soms reis ik wel eens af. Terwijl ik blijf waar ik ben. Het laatste wat ik ga doen is een eh, nummer het is een songtekst eh, die ik eh, ooit heb geschreven na het zien van een documentaire over de Club of 27, de club van 27. Eh, denk bijvoorbeeld aan iconen als Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones, Jimmy Morrison. Zij allen werden slechts 27. En het nummer wat ik ga doen heet de prijs van de roem. Gejaagd door een streven in een wereld vol schijn. The dus show must go on, yeah. Met liefde en pijn. dansend, zingend, vliegend of springend, een weg naar de top is nooit geplaveid. Vaak onberekend, soms afgetekend, idealen verankerd in het heets van de strijd. Met en stoten, te veel naar de kloten, besmeurd en bespoten, volledig verteerd. In een spel zonder grenzen, met offers en wensen, wordt de prijs van de roem ooit uitgekeerd. u wel allemaal. moet je hem even los, maar, los doen. Hij... Nou, dus de laatste. Stef Wouters. Is de microfoon oké? Ja, de microfoon is oké. Jij ook? Eh, nou, niet helemaal. Ja, nu wel. Eh, ja, het laatste <laughs> was uh, eh, Stef Wouters. ik kan alleen maar zeggen, Diana moet ook een woordje zeggen, dus ik neem niet alle tijd in beslag. ik kan alleen maar zeggen, wat een fantastische middag dat was. En al die mensen die hier ik heb ze natuurlijk allemaal wel vaker gezien, maar ze zijn allemaal weer verrassend en nieuw. Het is een, uh, een eer om ze hier te hebben. Zeg jij ook maar wat? Ja, ik zal ook wat zeggen. Ja, Yvonne. Eh, Yvonne, wat ontzettend fijn dat ik weer met jou het woord in Ruigoord heb mogen presenteren. En uh, natuurlijk gaat onze grote dank uit aan Stef Wouters, Erne Ameraal, Tim Koehoorn. Anja Waalwijk, Denise de Vette en Bert Schoonhoven. En eh, Salon Ruigoort voor dit eh, prachtige plekje. Michael van Salon Ruigoort, bedankt. <laughs> nou, wat we gaan doen nu, we gaan aankomen, we gaan ook vertellen wat er de volgende maand zich gaat afspelen bij het woord is, eh, normaal is dat de tweede zondag van de maand. En dat is dan altijd om vier uur in de kerk of eh, bij mooi weer op het kerkterras. Het bijzondere eraan is, je eh, betaalt geen entree. Het, is een, het, het, woord in Ruigoord is een vrij toegankelijk programma. En wat aangeboden wordt door Ruigoord. En het is deze keer vanwege een bijzondere eh, lezing die op de tweede zondag van de maand zijn. gaan we een week eerder. En dus de eerstvolgende is op 7 september. En daar eh, spreken dan eh, Gerry van der Linden, René Lut, Ingmar Heitse en Luan Buleskai. dat is op 7 september om 4 uur in de kerk. En, aanvang. 4 uur. En je hebt iemand vergeten. DJ Meying. Die, DJ Meying die is er dan ook weer eh, van de partij, die is dan ook weer bij. En die zorgt voor prachtige stemmige muziek in de kerk. We gaan het afsluiten. Nou, iedereen, eh, ja, het was eigenlijk, ik zag er eigenlijk tegenop. Ik denk, ja, weet je wel, geluiden om je heen, maar dat is totaal geen last van gehad. Het was geweldig gewoon. Het viel helemaal op zijn plek. Iedereen bedankt. Tot de volgende keer. Dankjewel, Yvonne. En, eh, en, en, en, en. Oh! Oh! Ik heb En je voet. Haar voet. Eh, wat er zo heel bijzonder is om hier te zien, is de bruidsvlucht van mieren. Dat vindt meestal onder hoge luchtdruk in de zomer plaats. Maar ik zie overal hier uit het grastapijt zie ik mannetjes mieren tevoorschijn komen. Allemaal op zoek naar die ene mierenkoningin. Heel, eh, heel bijzonder. Dus dat zijn die, eh, die kleine zonnige diertjes die je voorbij ziet vliegen. hey, een hele prettige voortzetting van het landjuweel. De bril. En dan kun je alleen maar mieren zien. En dat, dan valt de rest weg. Zodat je je helemaal kunt concentreren op hoe die mieren bewegen. Want anders moet je maar door die grasprietjes heen allemaal ontdekken wat er gebeurt. Maar dat scheelt heel veel werk. Ja, een microscoop. begin van mijn set vandaag. Eh, ik, mijn naam is Wiert Dijkstra. En eh, ik hoop dat jullie. Eh, ik ga wat liedjes voor je spelen. Een beetje pop, rustig. Ehm, en ik hoop dat jullie van genieten. dit is mijn derde keer nu bij uh, Landje Wil Festival. En ik heb er elke keer absoluut geweldig veel van genoten. Dus ik hoop dat jullie dit ook deze keer doen. Dankjewel. Het eerste nummer is een nummer dat velen van jullie waarschijnlijk wel kennen. En het is uh, Budapest van George Ezra. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo. Ooh, ooh, I leave it all. My Cassava land. I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, ooh, I leave it all. Oh, for you, ooh, ooh, I leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Maybe if you hold me, then all of this will go away. Now give me one good reason why I should never make a change.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 Oh, for you. Ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. And maybe if you owe me all of this will go away. Mm. Oh, now give me one good reason why I should never make a change. Maybe if you hold me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they lose so much if you take my hand off oh, for you. Ooh, ooh, I'd leave it all. Oh, for you. Ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Maybe if you owe me, then all of this will go away. Now give me one good reason why I should never make a change. Oh. And maybe if you hold me, then all of this will go away. My house in Budapest, my mind and treasure chest golden grand piano, my beautiful casino. Ooh, I'd leave it all. Oh, for you. Ooh, ooh, I'd leave it all. Thank you very much. Thank you, much. Volgende nummer is, eh, ik was altijd wat meer van de rustigere nummers, maar ik dacht, hoe kan ik hier nou wat meer een beetje een groove nummer, weet je, waar mensen een beetje gewoon mee gaan dansen, mee kan swingen. En eh, dit nummer kwam al heel snel op. En jullie kennen het waarschijnlijk wel, het heet Ain't No Sunshine. You know sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. You know sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she calls. Oh. Sweet.